Daarom daagde ze het college voor toetsen en examens voor de rechter. Maar volgens de rechter heeft dat college in juni de normering aangepast... om de leerlingen tegemoet te komen. En daarmee is er adequaat gereageerd, vindt de rechter. ProRail waarschuwt scholieren die fietsen langs de spoorlijn Utrecht-Den Bosch-Eindhoven... dat ze geen risico's moeten nemen als de overwegen dicht zijn. Omdat de NS als proef iedere woensdag tussen Amsterdam en Eindhoven meer intercities laten rijden... zullen spoorbomen nog vaker dicht zijn dan nu. ProRail heeft daarom 250 scholen een brief gestuurd... dat hun leerlingen daar rekening mee moeten houden en geen gekke dingen moeten uithalen. De Zwitserse modderlawine van afgelopen woensdag is het gevolg van klimaatverandering. Dat heeft het Zwitserse Federale Milieubureau vandaag naar buiten gebracht. Het dorp Bondo op de grens met Italië werd getroffen door een aardverschuiving... waarbij een enorme hoeveelheid modder en stenen naar beneden kwam. Daarbij zijn waarschijnlijk acht wandelaars omgekomen. Een speurtocht met 100 reddingswerkers heeft niets opgeleverd. Het zoeken werd zaterdag gestaakt. Volgens de Zwitserse milieuexperts veroorzaken de hogere temperaturen scheuren in berghellingen waardoor de bodem makkelijk kan gaan schuiven. Een vrouw uit Arnhem en haar zoontje zitten vast in Turkije. Ze hebben een uitreisverbod opgelegd gekregen. De moeder, die de Turkse en Nederlandse nationaliteit heeft... en haar zoontje werden anderhalve week geleden tegengehouden op het vliegveld. Mogelijk hebben ze een uitreisverbod vanwege veronderstelde banden met de Gulen-beweging. Maar in de Gelderlander zegt de vrouw dat ze niets te maken heeft met deze beweging. Het weer, zon, maar ook enkele sluierwolken bij 23 tot 28 graden. Morgen nog wat warmer. Woensdag vooral in het westen en noordwesten veel regen.